uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Gemeenten gaan dit weekend tijdelijk extra plekken regelen voor asielzoekers... om te voorkomen dat ze in Ter Apel buiten of in tenten moeten slapen. Volgens staatssecretaris Van der Burg zijn er nu 300 plekken toegezegd. De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt gezien als nationale crisis. Maandag wil het kabinet een plan klaar hebben voor een oplossing voor de komende maanden. Een Spaanse rechtbank heeft een Nederlander veroordeeld tot 11,5 jaar cel. Hij chanteerde een 13-jarige meisje via Instagram en dwong haar om seksvideo's te maken. De man werd vorig jaar in Nederland opgepakt en uitgeleverd aan Spanje. Oekraïne kan een waardevol lid voor de EU zijn, zegt president Zelensky. Hij reageerde op de aanbeveling van de Europese Commissie over Oekraïne als kandidaatlid. Volgens Zelensky is de toetreding niet alleen goed voor Kiev, maar ook voor Brussel en de lidstaten zelf. Volgens de president heeft de EU Oekraïne nodig om zijn macht en onafhankelijkheid te waarborgen. Forensisch onderzoek heeft aangetoond dat menselijke resten die in het Amazonegebied werden gevonden van een vermiste Britse journalist zijn. Onderzoek naar andere gevonden resten loopt nog. Die zijn vrijwel zeker van een onderzoeker die samen met de journalist vermist raakte. Nederland stuurt op korte termijn een waterexpert naar Suriname... om met de plaatselijke autoriteiten vast te stellen hoe de watersnood het best bestreden kan worden. Als dat plan er is, volgt de rest van een team van experts. Suriname kampt al maanden met uitzonderlijke regenval. Mensen moesten hun huis verlaten, scholen zijn dicht, oogsten zijn verloren gegaan en de infrastructuur is beschadigd. Het weer, de temperatuur loopt vandaag snel op. Het kan 30 tot 35 graden worden, zeker in Limburg. Boven de Wadden steekt een noorderwind op. Daar wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wordt nog langzaam gereden over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwmeer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud de andere kant op op de A4 richting Den Haag bij Rodolf 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A10 Zuid eh, vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel.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 Make my way downtown. Walking fast. just passing, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I si te подарок <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo, blow. John el Diver, Ricky Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su culo prendelo up. Ey, ey, ey, ey, ey.